Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn de afgelopen dag 1169 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Niet eerder werden ergens ter wereld in één dag zoveel coronadoden gemeld. Tot nu toe was het hoogste aantal 969. Dat was op 27 maart in Italië. Wereldwijd is het virus nu bij meer dan een miljoen mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen is in minder dan een week tijd verdubbeld. De Amerikaanse regering maakt binnen enkele dagen nieuwe richtlijnen bekend... voor het dragen van mondkapjes en gezichtsbedekking, zegt vicepresident Pence. Verwacht wordt dat Amerikanen dan het advies krijgen om in het openbaar hun mond te bedekken, bijvoorbeeld met een doek. Professionele mondkapjes blijven uitsluitend bedoeld voor zorgpersoneel. De Wereldgezondheidsorganisatie en ook het RIVM blijven erbij dat de effectiviteit van mondkapjes niet is bewezen. De Duitse gezondheidsdienst zegt sinds gisteren dat een mondkapje mogelijk toch besmetting kan voorkomen. De cruiseschepen Zaandam en Rotterdam van de Holland-Amerika-lijn... zijn aangemeerd in de haven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. De bijna 1200 passagiers mogen van boord... na twee weken op zee te hebben gedobberd. Dagenlang mochten de schepen niet aanmeren... omdat tientallen passagiers symptomen van het coronavirus hebben. Ook zijn vier opvarenden overleden, onder wie een Nederlander. Gisteren zei president Trump dat hij de opvarenden toch te hulp zou schieten. De KLM is een luchtbrug naar Australië begonnen... om bijna 2000 Nederlanders op te halen. Het eerste vliegtuig is via Kuala Lumpur onderweg naar Sydney. Volgende week volgen nog vijf vluchten. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een KLM-toestel in Sydney zal landen. Sinds 2000 worden alle reguliere KLM-vluchten naar Australië... vanaf Kuala Lumpur uitgevoerd door partnermaatschappij Malaysia Airlines. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 0 en 5 graden. Overdag afwisselend zon en wolken, met lokaal nog kans op een bui.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 satisfaction, satisfaction, action, action, action, action, action, action, action, action, action, action, action, action, action, action. Push me. just hurt you. Beitragen. Passascambarianna battuleda, o manuatta bada fa guarda. Tuo palo americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano. Tuo palo americano.